บุ๊กทูห้าสิบ vijftig, 50. ที่สระว่ายน้ in het zwembad, In het zwembad. ำวันนี้อากาศร้อน het is heet vandaag. Het is heet vandaag. เราไปสระว่ายน้ำกันไหม Laat ons naar het zwembad gaan. Laten we naar het zwembad gaan. คุณอยากไปว่ายน้ำไหม Heb je zin om te zwemmen? Heb je zin om te zwemmen? คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม Heb je een handdoek? Heb je een handdoek? คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม Heb je een zwembroek? Heb je een zwembroek? คุณมีชุดว่ายน้ำไหม Heb je een badpak? Heb je een badpak? คุณว่ายน้ำได้ไหม Kun je zwemmen? Kun je zwemmen? คุณดำน้ำเป็นไหม Kun je duiken? Kun je duiken? คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม Kun je in het water springen? Kun je in het water springen? อาบน้ำได้ที่ไหน Waar is de douche? Waar is de douche? ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน Waar is het kleedhokje? Waar is het kleedhokje? แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน Waar is de zwembril? Waar is de duikbril? น้ำลึกไหม Is het water diep? Is het water diep? น้ำสะอาดไหม Is het water schoon? Is het water schoon? น้ำอุ่นไหม Is het water warm? Is het water warm? ผมหนาวมาก Ik heb het koud. Ik heb het koud. น้ำเย็นเกินไป Het water is te koud. Het water is te koud. ผมจะขึ้นจากน้ำแล้ว Ik ga nu uit het water. Ik ga nu uit het water. กรุณาไปที่ www.booktwo.de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด